Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de woning van de spookrijder die eerder vanavond op de A58 een groot ongeluk veroorzaakte... zijn twee jonge kinderen met steekwonden aangetroffen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vader is de spookrijder die bij het ongeluk zelf ook zwaargewond raakte. Bij het ongeluk op de A58 bij Tilburg waren zeven auto's betrokken... Twee getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat de spookrijder met gedoofde lichten frontaal op hen afreed. Er ontstond een grote ravage en de snelweg was enige tijd dicht. Een aantal bestuurders raakte licht gewond. De Duitse politie heeft vijf mannen gearresteerd... die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een kerstmarkt. De Duitse krant Bild schrijft dat het gaat om mannen uit Marokko, Syrië en Egypte. Het OM zou de verdachte op het spoor zijn gekomen... na een tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Een kerstmarkt in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren zou het doelwit zijn geweest. Bij een aanslag in centraal Syrië zijn drie Amerikanen omgekomen. Twee militairen en een tolk. De aanvaller is doodgeschoten. Er is nog onduidelijkheid over wie de man was. De VS zegt dat de man lid was van terreurgroep IS. Maar volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten was het een Syrische militair. Ook de Syrische overheid lijkt dat te bevestigen. En eredivisie-koploper PSV heeft met moeite gewonnen van Heracles. In Eindhoven werd het 4-3. FC Groningen wist vanavond met 3-0 ruim te winnen van Volendam. En NEC tegen Telstar eindigde in een 2-2 gelijkspel. In de hectische blessuretijd werd van beide teams nog een goal afgekeurd. Het weer droog en zo 3 graden. In het midden en zuidoosten van het land code geel vanwege kans op dichte mist. Morgen is het grijs met alleen in het zuiden kans op wat zon. Het blijft droog bij maximaal 8 graden.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 I'm the glitch in the code. I'm the glitch in the code. electro house music. journey into sound, into sound. the way you move blows my mind move move move with me balla balla feel the beat move move move with me senti il ritmo follow me più vicino don't let go corpo corpo nice and slow fuoco dentro let it show you and me just lose control Show.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 Me bring those stabber than the boy with the bomber. Come, lick up man gun deal with a hammer. The only way fire, man. it is a tiger and a the super cat man and a dan dan dan. Me bring those stabber than the boy with the bomber. Come, lick up man gun deal with a hammer. The only way fire, man. give me that, you give me that. Joe Chiavistelli. Chiavistelli. Radio Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. DJ Superstar Chiavistelli. Now I don't know about you but let me just tell you a little something. I don't know about this man coming in and out of your life, but I know he's not coming in my life. So many days I tried to hide all the hurt I felt inside, holding on to what I thought was right. And then come to find out you putting yourself all around town, I'm gonna get wild. You're not coming in and out of my life no more.